Een deel van de binnenstad moest worden afgesloten... omdat er asbestdeeltjes terecht kwamen. In totaal waren er in december en januari vier verdachte branden in Roermond en omgeving. Drie van die vier zijn volgens de politie vrijwel zeker aangestoken. Nigeria meldt nieuwe successen in de strijd tegen Boko Haram. De terreurbeweging zou zijn teruggedrongen tot drie districten in de noordoostelijke deelstaat Borno. Begin dit jaar had Boko Haram nog twintig districten in handen, een gebied zo groot als België. Nigeria werkt de laatste tijd samen met de buurlanden Niger, Tjaat en Cameroen. De gunstige ontwikkeling in de strijd is goed nieuws voor president Goodluck Jonathan. Over tien dagen zijn er presidentsverkiezingen en Jonathan kreeg het verwijt dat hij te weinig zou doen om Boko Haram te bestrijden. De dood van twee Nederlandse Apache-piloten in Mali heeft heel Nederland geraakt, zegt premier Rutte. Minister Hennis van Defensie zegt dat de twee zich hebben ingezet voor een vrije wereld en dat ze daarvoor de hoogste prijs hebben betaald. De Nederlanders in Mali maken deel uit van de VN-vredesmacht. De helikoptercrash was waarschijnlijk een ongeluk. De militaire vakbonden spreken van een dramatische gebeurtenis. De piloten zouden over twee weken naar huis gaan. In het noorden van Nederland is op veel plaatsen het noorderlicht te zien. Op sociale media plaatsen veel mensen foto's van fraai gekleurde luchten. De meeste foto's zijn genomen op de Wadden en in de provincies Groningen en Noord-Holland. Het noorderlicht is het gevolg van een langdurige uitbarsting op de zon. Daarbij worden grote hoeveelheden geladen deeltjes het heelal ingeslingerd. Het weer nog vannacht temperaturen dicht bij nul en kans op mist.